12 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bedreigd wordt niet vervolgd. Hij raakt wel zijn baan kwijt, meldt NRC Handelsblad. De officier van justitie was belast met bestrijding van de georganiseerde misdaad in Brabant. Hij vertelde in de krant dat hij niet meer tegen de druk kon. Daarom verzon hij een valse doodsbedreiging en belde niet milde, meldmisdaad anoniem. Volgens de top van het OM hoeft de officier niet te worden berecht, maar moet hij wel ander werk gaan zoeken. Uitvaartondernemers krijgen steeds vaker te maken met agressie en geweld. Dat zegt de oprichter van Schaik van de website uitvaart.nl. Families gaan met elkaar op de vuist of bedreigen de uitvaartondernemer. Soms ontstaat een agressieve sfeer als nabestaanden bepaalde familieleden niet meer willen zien. Volgens Van Schaik is het aantal agressiegevallen groter bij goedkope budgetuitvaarten. Er zijn speciale trainingen voor de ondernemers om agressie bij begrafenissen en crematies te voorkomen. Studenten moeten met vrijwilligerswerk een deel van hun schuld kunnen aflossen. Partijleider Segers van de ChristenUnie komt met dat plan om het congres van zijn, op het congres van zijn partij in Zwolle. Studenten zouden na hun studie op vrijwillige basis een paar maanden ouderen kunnen helpen of taalles geven aan vluchtelingen. Volgens Segers wordt het hoger onderwijs op die manier toegankelijker voor mensen met een smalle beurs. En tegelijkertijd wordt de samenleving er beter van, omdat de studenten nuttig werk doen. In en om Tilburg rijden geen bussen. Chauffeurs van het stads- en streekvervoer hebben het werk neergelegd na een gewapende overval op een collega. Gisteravond werd een chauffeur van Arriva bedreigd door twee mannen die geld eisten, meldt Omroep Brabant. Er zijn de laatste tijd al vaker buschauffeurs in Tilburg overvallen, wat leidde tot onrust onder het personeel. Arriva begrijpt de emoties, maar vindt het werk neerleggen geen oplossing. Het weer tot besluit op sommige plaatsen valt hagel en er is ook kans op onweer. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen meer regen en ook dan kans op hagel en onweer. Het wordt dan een graad of 8 à 9. Ook de dagen daarna valt er geregeld een bui en blijft het fris voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is erg druk in de Bollenstreek door het Bloemencorso en de Keukenhof. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom staat tussen Albenes en Hillegom 5 kilometer file met bijna een uur vertraging.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 Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.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 a fresh drop. Skip it. I'm too hot. hot Call the police and the firemen. I'm too hot. hot Make a dragon roll a retirement. I'm too hot. hot hot Bitch, say my name. You know who I am. I'm too hot.